ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de zwaarste aardbevingen ooit in Groningen vannacht. De beving had een kracht van 3,4 en het epicentrum was bij Zeerijp. Veel mensen in de provincie hebben het gevoeld, zegt deze verslaggever van RTW Noord. Opeens het licht, opeens een enorme knalspullen die naar beneden vliegen. Dus dat is ja, surrealistisch. Zeker bij eh, zware aardbevingen zoals deze is er zeker een kans op naschokken. Ehm, en dat heeft Leslo Evers, eh, seismoloog van het KNMI, ook tegen mij gezegd. Zojuist is duidelijk geworden dat er vanochtend ook weer een beving is gevoeld. Mogelijk was dat zo'n naschok. De gaswinning in Groningen is gestopt, maar toch is er dus nog steeds kans op bevingen. Veel Groningers zullen vanmorgen een rondje langs het huis lopen om te kijken of er schade is. Rusland heeft met raketten en drones de Oekraïense hoofdstad Kiev aangevallen. De burgemeester zegt dat het een massale aanval was. Zeker elf mensen zijn gewond geraakt en vijf zijn er slecht aan toe. Meerdere appartementen zijn beschadigd geraakt. En Rusland zegt dat Oekraïne ook Rusland heeft aangevallen. Het Nationaal Vuurwerk in Rotterdam lijkt toch door te gaan. De gemeenteraad zegt alsnog een potje met geld te hebben gevonden... om de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug te betalen. Vorige week liet Rotterdam nog weten dat het Nationaal Vuurwerk definitief niet zo doorgaan... omdat een eh, crowdfundingsactie te weinig had opgeleverd. De show kost ruim 1 miljoen euro. En Adolf Hitler had mogelijk een micropenis. Dat wordt gezegd in een Britse documentaire. Een stuk stof met Hitlers bloed werd onderzocht... en daaruit kwam eh, dat hij leed aan het syndroom van Kalman. Dat is een genetische afwijking... waardoor hij mogelijk dus een micropenis had. Volgens een van de onderzoekers waren er al langer geruchten... over het geslachtsdeel van Hitler. And there were rumors about, you know, during World War he is fellow soldiers for having you know, very underdeveloped genitalia. Ja, er waren dus al geruchten uit de Eerste Wereldoorlog dat Hitler gepest werd door zijn medesoldaten vanwege zijn onderontwikkelde genitaliën. En nu is er dus DNA-bewijs dat die theorie ondersteunt. Het weer, het wordt een grijze dag met in het noorden en midden langdurig regen.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 De eerste beving was rond kwart over één vannacht... en had een kracht van 3,4. Producten van buiten de Europese Unie worden flink duurder... hebben de EU-ministers van Financiën besloten... Ze hopen daarmee een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie voor Europese producten, met name vanuit China. De NASA heeft met succes twee Mars-satellieten gelanceerd met een raket van het bedrijf Blue Origin. Afgelopen zondag werd de lancering nog afgebroken vanwege de weersomstandigheden. De satellieten gaan 3D-beelden maken van de zonnewind rond Mars. Het weer grijs en regenachtig bij een graad of 10. Dit is ZFM. ik vraag je, heb me lief. ZFM. criticized. Yeah, I got used, I messed up and abused. You let me down with all your running around. hurt. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage.